Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 20 euro, zo heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Philips Lighting kondigde onlangs aan naar de Amsterdamse beurs te gaan. Het bedrijf splitst de divisie die lampen en ledverlichting maakt af... omdat het zich wil concentreren op gezondheidstechnologie. Met een openingskoers van 20 euro haalt Philips Lighting zo'n 750 miljoen euro op met de beursgang. De vredesbesprekingen over Syrië liggen de, liggen de komende twee tot drie weken stil. VN-gezant Mistura zegt in een verklaring dat hij eerst vooruitgang wil zien op de grond, vooral in het verlenen van toegang aan hulpverleners. De Mistura praatte vandaag de VN-veiligheidsraad in New York bij over het vredesoverleg. Voor dat gesprek zei hij nog dat hij met een datum voor een nieuwe gespreksronde wilde komen. Eind vorige maand liepen de vredesgesprekken onder leiding van de Mistura in Genève opnieuw vast. Ministers van Buitenlandse Zaken uit Westerse en Arabische landen pleiten vorige week voor een nieuwe gespreksronde op korte termijn, maar daar lijkt het dus niet van te komen. De licentiecommissie van de KNVB blijft bij het voorgenomen besluit om de proflicentie van FC Twente in te trekken en een nieuwe licentie te verlenen voor de eerste divisie. De voetbalbond legt het advies van de Centrale Spelersraad naast zich neer. De raad adviseerde vandaag negatief over het voornemen... omdat daardoor veel werkgelegenheid verloren zou gaan. Maar de licentiecommissie van de KNVB vindt niet dat er in het advies van de Spelersraad nieuwe feiten naar voren komen, waardoor ze het oordeel zouden aanpassen. Morgenochtend dient het kort geding van Twente tegen de KNVB. Het weer hier en daar wolkenvelden. In het zuiden en zuidoosten vannacht kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd zon. Ook enkele buien mogelijk met onweer. En het wordt dan ongeveer 20 graden.